Zes uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. OV-bedrijven roepen mensen die vandaag met het openbaar vervoer willen... op om een alternatief te zoeken. Door de staking rijden er nauwelijks treinen, bussen, metro's en trams. Op sociale media bieden veel mensen een ritje aan... onder de hashtags meerijden en lift aangeboden. Ook worden er reclames voor taxibedrijven geplaatst... en komen verschillende autodeeldiensten langs... Rijkswaterstaat verwacht dat de staking ook gevolgen heeft voor de ochtend- en avondspits... met meer files en langere vertragingen. Bij een steekpartij in een Japanse woonwijk zijn zeker 16 mensen neergestoken... onder wie 13 basisschoolkinderen. Eén meisje is omgekomen, iemand anders kreeg een hartstilstand. De kinderen stonden waarschijnlijk op een schoolbus te wachten toen ze werden aangevallen. De vermoedelijke dader heeft zichzelf neergestoken... en is volgens de Japanse politie aan zijn verwondingen overleden... De steekpartij vond plaats in Kawasaki, een voorstad van Tokio. Het Openbaar Ministerie gaat samen met Nederlandse netwerk- en hostingbedrijven... een richtlijn opstellen om illegale content aan te pakken. Tientallen hostingbedrijven gebruiken Nederlandse servers... om kinderporno en gestolen gegevens op te slaan. De richtlijn moet ervoor zorgen dat het OM deze bedrijven sneller aan kan pakken. Nederland is ongewild een populair land voor cybercriminelen... in verband met de goede infrastructuur... Het OM heeft moeite hun praktijken aan te pakken. In vier Braziliaanse gevangenissen zijn zeker 40 doden gevonden. De slachtoffers zijn waarschijnlijk tijdens rellen door medegevangenen om het leven gebracht. De lichamen werden gevonden tijdens routinecontroles. In Brazilië komen vaker gevangenisrellen voor. Gisteren kwamen nog 15 gedetineerden om het leven... bij een opstand in het noordwesten van het land. De federale politie is naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. Het weer, in de ochtend nog droog, maar in de loop van de dag trekken de buien over het land. De temperatuur ligt erbij rond de 15 graden. Morgen is het droger, donderdag wordt er weer regen verwacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De file op de A9 staat er al vroeg vanuit Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot, een kwartier vertraging.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, Esta rumba esta gitana que siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo tanta chitarra, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare.